meisje uit de hele stad. Dat is Jacqueline, mijn lieve schat. Haar haren zijn blond en een lekkere kont. Maar dan heb je het ook echt gehad. Ik ging een keertje met haar uit. Naar een disco in Amsterdam-Zuid. Haar ah, mami moest mee, zelfs mee naar de play. Ik liep snel weg en riep het uit. Jacqueline ik hoef jou niet meer terug te zien, niet. Nee, ik heb het al met jou gezien, niet. Ook al ben je dan weer mooi misschien, maar om de keer in te nemen met jou, wat kan ik echt niet aan. Ze liep me naar en zei, wat doe je nou? Je weet toch wel dat ik van je haal. Onder maak ik je blij, mag je vrijen met mij maar romantisch mij bont en blauw. Dus ik heb het nu echt gehad. Om die mammy en die lieve schat. Geen verkeering met haar, dus ook geen gevaar. Want de mammy was ik meer dan zat. Jacqueline, ik hoef jou niet meer terug te zien. nee, ik heb het al met jou gezien. Jacqueline. Ook al ben je dan heel mooi misschien, maar om verkering te nemen met jou, dat kan ik echt niet aan. Jacques, ik moet jou niet meer terug te zien, Jacques. Nee, ik heb het al met jou gezien, Jacques. Ook al ben je dan heel mooi misschien, maar om verkering te nemen met jou, dat kan ik echt niet aan. jaar Ik hoef jou niet meer terug te zien, Jacqueline. Nee, ik heb het al met jou gezien, Jacqueline. Ook al ben je dan heel mooi misschien, maar om verkering te nemen met jou, dat kan ik echt niet aan. Maar om verkeering te nemen met jou, dat kan ik echt niet aan.